uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een schietincident in Amsterdam-West is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Een ander is ernstig gewond geraakt, meldt de politie. Er is een verdachte opgepakt nadat de vermoedelijke vluchtauto aan de kant was gezet. Het incident gebeurde vanmiddag even voor vier uur op het Hugo de Grootplein in Amsterdam. In de buurt van een Italiaans restaurant. Over de toedracht is nog niets bekend. In Groot-Brittannië is geschokt gereageerd op de vondst van 39 lichamen in een container op een vrachtwagen. Die stond op een industrieterrein in Grace, een plaats in de buurt van Londen. De doden zijn mogelijk migranten die naar Groot-Brittannië wilden en de vrachtwagen kwam vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder, een Noord-Ier van 25, is opgepakt op verdenking van moord. De politie is een groot onderzoek gestart. Vliegtuigbouwer Boeing heeft in het derde kwartaal fors minder winst geboekt dan vorig jaar. Het gaat om een daling van 53 procent, tot omgerekend ruim 800 miljoen euro. Belangrijkste oorzaak is de crisis met de Boeing 737 MAX. Dat toestel staat al acht maanden aan de grond na vliegrampen in Indonesië en Ethiopië. Ook lijkt Boeing de dupe te zijn van het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. Het Openbaar Ministerie verdenkt een boer uit Werkhoven in Utrecht... van het stichten van twee branden en van witwassen. Tot nu toe werd hij alleen verdacht van het in brand steken van zijn boerderij in het Gooi. Maar hij is nu ook in beeld als verdachte van een brand vorig jaar in Koten. De man had het huis gekocht voor zijn personeel... maar nog voordat de koopakte was gesloten ging het in vlammen op. Over het mogelijke witwassen wilde het OM vandaag verder niet zeggen. Dat onderzoek loopt nog. Het weer vanavond en vannacht is het tamelijk bewolkt. Minimumtemperatuur 9 of 10 graden. Lokaal ontstaat dan ook mist. Ook morgen begint de dag met wat mist. Later wordt vanuit het westen de bewolking dikker. De maximumtemperatuur morgen opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een drukke avondspits en de meeste vertragingen nu nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een half uur vertraging vanaf knooppunt Burgerveen tot knooppunt De Nieuwe Meer. De A5 is dicht tussen Hoofddorp en Amsterdam bij knooppunt Raasdorp door een ongeluk.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 There was nothing I couldn't be. If you're listening to this song. Thank you bag and take you away. Come and go with me, with me, yeah. I know that circumstances sometimes can't get all in the way, but that's okay, that's okay. I like your style, you classy, like so funny, the one that I, that I would like to spend my life with to leave tomorrow, but only temporary. So there's one thing you should know. I'll be back for more. and swerving, hitting them curves, cause I'm on my way to come get you. The way that you serve it, making me nervous, nobody give me this feeling. We don't do dates, but we can relate, cause we just be smoking and chilling. Yeah. Know you been waiting, gotta stay patient, we'll be on top in a minute. Yeah. I saw it in the beginning, yeah. You were bound to give me problems, go back and forth like it's tennis. Yeah. You got everybody watching, but I see the stars when I'm in it. But I gotta leave when I'm finished, gotta get back to my business. Money and fucking these bitches. You must be lonely, you must be sad. Keep hitting up my phone and texting where I'm at. You be complicated, still make me laugh. She's a real pain in the ass, but she still get the bag. When I'm mad, I still want her. Like the first day we met, first time we had sex. Babe. You just how much I need you. I be on my way to come see you, see you. You got a man, we ain't equal, equal. I would never do you like he do, he do. Most these girls be see through, see through. Why your homegirl so evil, evil? Ain't none of your friends' business, ain't none of your friends' business about what we do.